De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een voorstel voor 36 windmolens van maximaal 100 meter hoog kabinet steunt de bouw van een park van 93 windmolens met een maximale hoogte van 135 meter. Het moet het grootste windmolenpark van Nederland worden en meer dan 1 miljoen mensen van energie voorzien. Urk was tot nu toe valikant tegen, maar heeft er niets over te zeggen... omdat de windmolens op de dijken net buiten de gemeente gepland staan. De politie heeft in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo het kantoor bestormd van voormalig presidentskandidaat Fonseca. Dat hebben de medewerker van de oud-legerleider en een aantal ooggetuigen gemeld. Volgens de politie werd er gezocht naar illegaal materiaal. Na een felle campagne verloor Fonseca dinsdag de presidentsverkiezingen van zittend president Paksa. Volgens Fonseca is bij verkiezingen fraude gepleegd. Een dag na de verkiezingen omsingelden militairen het hotel waar Fonseca zat. Het leger verklaarde dat die actie bedoeld was om deserteurs op te pakken... die zich bij Fonseca zouden hebben aangesloten om een koet voor te bereiden. Er werd niemand opgepakt. De Franse oud-premier Villepin beschuldigt president Sarkozy ervan dat hij bezig is met een persoonlijke vendetta tegen hem. Villepin zei voor de Franse tv dat Sarkozy handelt uit haat na de aankondiging van de aanklager dat hij in beroep gaat tegen de vrijspraak van Van Villepin. Villepin stond terecht wegens het zwartmaken van Sarkozy in 2007 toen de twee partijgenoten in de race waren voor de opvolging van president Chirac. De Villepin wordt na zijn vrijspraak genoemd als tegenkandidaat van Sarkozy bij de volgende presidentsverkiezingen. Het weer winterse buien trekken vanaf de Noordzee over het land waarbij het in de avond ook kan onweren.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 Iedere vrijdag hoor je de 40 beste platen van Europa tussen 3 en 5 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is George van Dam en heb je nou op vrijdag niet de kans om te luisteren, doe dat dan gewoon op zaterdag. Dan doe ik het allemaal nog een keer exact hetzelfde en dan tussen 7 en 9 in de avond. Na Roy On Air. 20e jaargang trouwens alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 4 van de jaargang, vandaag 29 januari van 2010. Deze week 15 stijgers in de lijst, Twee zittenblijvers, 20 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Mika met Rain na 9 weken, Alicia Keys it Mean Anything na 11 weken en Michael Bublé Heaven Met You Yet na 13 weken uit de lijst van Europa verdwenen. Snelste stijger Rihanna met Hard. 10 plaatsen gaat zij omhoog. Die komt straks nog voorbij. Rihanna met Russian Roulette is de snelste daler. 11 plaatsen zakt die naar beneden. En die hebben we volgens mij al ergens voorbij gekomen ondertussen. Whitney Houston met Million Dollar Bill. 17 weken lang staat zij alweer in de lijst van Europa. Daarmee het langst van allemaal. Als we nog even naar de geschiedenis kijken van 29 januari is het 1861. De Kansas die eh, de grondwet van de Verenigde Staten ondertekent en daarmee de 34ste staat wordt.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 Vier weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 25, deze week dus naar nummer 19. I've been doing what like. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl oude rotten achter elkaar. Robbie Williams hoorde je met You Know Me op nummer 19 en Madonna met Revolver op nummer 17. September Because I Love You zit er dan tussen. 11 weken staan die nu in de lijst van Europa September. Uh, die zakken één plekje van 17 naar nummer 18. Zometeen gaan we verder met eh, de nummer 12. Eerst ga ik jou nog even wat dingen zeggen, want zometeen heb ik nieuws van je over eh, Linda de Mol. Die eh, heeft weer eens wat gewonnen. En Anouk gaat weer eens een keer optreden. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. En ook heb ik nieuws over de nummer 12. nummer 12 die is deze week namelijk in handen van Alisa Keys. Try Sleep With A Broken Heart. In haar vierde week gaat ze omhoog van nummer 16 naar nummer 12. En straks horen we nog wat over deze Alicia Keys in het shownieuws. Want er zou wat eh, gaan veranderen in haar privéleven. Straks dus in het shownieuws Linda de Mol, Alicia Keys en Anouk. Nu eerst deze Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Yep, you know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky in.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 Keys werd maandag 29 en kreeg daarbij een verlovingsring. Keys en haar vriend producer Swiss Beach genieten op Hawaii van een eh, vakantie. De 31-jarige producer zou een dag voor Keys verjaardag op zijn knieën zijn gegaan. Het management van Kies ontkent dat eh, van een verloving sprake zou zijn. En toch werd eh, de zangeres deze week gespot met een enorme ring om haar vinger. Ze viert in Hawaii haar verjaardag en hun verloving doet een vriend van het stel weer uit de doeken. Alicia voelt zich gezegend, al dus dezezelfde vriend. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Zangeres Anouk eh, die geeft op zondag 4 juli een openluchtconcert in het Westerpark in Amsterdam. Dat heeft Mojo Concerts bekendgemaakt. Het optreden dat maakt deel uit van een serie concerten die Mojo Concert organiseert onder noemer Live at Wester Park. Het concert van Anouk is de eerste aankondiging in een nieuwe serie Wester Park concerten die plaats gaan vinden in de zomer van 2010. Binnenkort zullen meer namen uit de serie bekend worden gemaakt. De kaartverkoop van het concert dat begon eh, morgen om 10 uur. Kaarten kosten een kleine 46 euro per stuk. En dan nog een klein dingetje over Linda de Mol tv-presentatrice Linda de Mol die is verkozen tot de eh, Omroepvrouw van het jaar 2009. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de eh, presentatrice of... Uh, even kijken, door de redactie van het vakblad Broadcast Magazine. Het is pas de derde keer dat een vrouw trouwens de prijs wint in de 19-jarige geschiedenis van deze prijs. Het is de oogst van 25 jaar heel hard werken, je omringen met de juiste mensen, ervaring opdoen en een paar keer flink op je bek gaan. Daarvan leer je en weer opkrabbelen. Reageert een verrassende de mol op haar prijs. En daarmee uh, eh, de eh, winnares ook de eigenschappen aan die de jury zo in haar waardeert. Ze rust niet op haar eh, lauwe. Linda toont lef, durf te vernieuwen en op haar mijl te gaan. Juist omdat ze risico's neemt en steeds beter weet wat ze wilt, komt haar natuurtalent tot volle wasdom. Al dus het juryrapport voor Linda de Mol, omroepsvrouw van het jaar 2009. Dit is nummer 11 van deze week, die is handen van IAS.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 It's like my iPod stuck on replay, replay. Tijd voor een overzichtje van de nummers 20 tot en met 11. Op nummer 20 David Guetta, One Love. In de negende week zakt hij van 15 naar 20. Robbie Williams, You Know Me. vier weken in de lijst van 25 omhoog naar 19. September, Because I Love You. 11 weken in de lijst van 17. Eén plekje naar beneden naar 18. Madonna met Revolver staat nu 4 weken in de lijst van 24 omhoog naar 17. Jamie Collum, I'm All Over It. 8 weken in de lijst van 11 eh, zakt hij naar 16. Rihanna, Russian Roulette, 12 weken in de lijst van 4 zak zijn naar 15. Daar was ze dus de snelste zakker van deze week. Snow Patrol, Just CS Yes, 10 weken in de lijst van 5 zakken naar 14. Eh, Jason Mraz, Butterflies, 8 weken in de lijst, zak van 10 naar 13. De verloofde Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart, 4 weken in de lijst, gaat ook 4 plaatsen omhoog van 16 naar 12.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 Lady Gaga en Beyoncé, dit was Telefoon. Zes weken lang staan ze al in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 12. Deze week gaan ze naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. En aan een eh, redelijke donderdag is vandaag weer overwegend bewolkt. En met name vanochtend viel er al en geruime tijd veel regen. De regen is wel weggetrokken, maar later vanmiddag krijgen we toch weer te maken met natte sneeuwbuien. De temperatuur is opgelopen naar bijna 5 graden, maar wordt nu langzaamaan wel weer wat lager. De westenwind is gedraaid naar het noorden en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht is het dan wisselend bewolkt en het komt tot enkele sneeuwbuien met daarbij kans op een eh, sneeuwdek bovendien kan het ook nog tot onweer gaan komen. De wind waait uit noord tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar eh, een min 2 graden. Kortom, er is weer een grote kans op veel gladheid. Morgen schijnt er weer geregeld de zon, maar er kunnen ook eh, verspreid over de dag enkele winterse buien vallen. Oftewel buien met natte sneeuw, hagel en onweer. Er wordt maximaal 2 graden boven het vriespunt en er waait een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. Zaterdagavond en zondagnacht is het weer half tot zwaar bewolkt en kan er eh, weer enkele sneeuwbuien vallen. De temperatuur daalt naar waardes tussen de min 1 en lokaal min 4 graden. En waait een matige wind uit het westen. Zondag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook eh, wolkenvelden. En uit die bewolking valt regelmatig een winters buitje. Het wordt maximaal 3 graden en waait een matige westelijke wind. Het begint nu toch eh, langzaamaan wat drukker te worden. Dus, heb ik toch wat files voor je? De A4 Amsterdam richting Delft tussen de Nieuwmeer en Sloten 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Knoop het Rotterpolderplein 3. A10 de ring Amsterdam, Volendam richting de Nieuwe Meer tussen de afrit Volendam en Knoop het Koenplein 2 kilometer. A10 de ring van Amsterdam, Watergrasmeer richting de Nieuwe Meer tussen Rai en Knopen de Nieuwe Meer 3.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 what you say? Jason Tell me what you say. I, I really need you in my life, cause things ain't right, girl achter elkaar de nummer 7, 6 en 5. Owl City Firefly zak het van 3 uh, eh, naar 7 in de achtste week. John Mayer, hoe 6, 9 weken in de lijst stond hij. Van 8 gaat hij omhoog, 2 eh, plekken naar 6. Vorige week nog op 6. Deze Jason Derulo, What Did You Say? In zijn zevende week gaat hij omhoog van 6 eh, naar 5. De nummer 4 is dan in handen van de dame die het eh, snel stijgt van allemaal deze week. In totaal 10 plaatsen van nummer 14 naar nummer 4. En dat alles terwijl ze pas 4 weken in de lijst van Europa staat. Dit is Rihanna met Hart. even notice. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky in, yep, you notice. Know weken dus in de lijst omhoog van 14 naar nummer 4. De enige echte top 40. In de enige echte Nederlands top 40 vier nieuwe binnenkomers. Go Back to the Zoo met Electric op 37. Lady Gaga Beyoncé telefoon op 35. Edward Maya This Is My Life op 33. En Jamie Collum Don't Stop the Music op 31. No Surrender van Keen blijft zitten op nummer 10 deze week. Deja Vu van Ina en Bob Taylor blijft zitten op 9. Russian Roulette van Rihanna zakt één plek naar beneden van 7 naar 8. Snow Patrol, Just CS. Drie weken hebben ze ooit op één gestaan, maar in hun zeventiende week zakken ze wel van 5 naar 7. Replay van IAS in de derde week van 19 omhoog naar nummer 6. Vorige week nog op 6 Woman van Anouk, nu naar 5. TikTok van Kesha blijft zitten op nummer 4. Het broodje bakpauw van de Opposites eh, zakt van 2 naar 3. De Empire State of Mind van JC. 15 weken in de lijst en die pakken gewoon nog een plekje winst. Van plek 3 gaan ze naar plek 2. Net al gezegd, hè, de debuutsingle van Oval City. Zes weken lang op nummer 1. Negen weken in de Nederlandse top 40. En blijft dus zitten bovenaan de lijst van die Nederlands top 40. Dat even voor de mensen die dat graag willen weten. Wij gaan op weg naar de nummer 1 van geheel Europa. Voordat het zover is moeten we eerst nog even om de nummer 3 heen. Die is in handen van Timbaland, Nelly Furtado en So Shy. The Morning After Dark. Zeven weken in de lijst van 9 omhoog naar 3. oh yeah. I never sleep when comes the night, but every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it light? Nelly Furtado en So Shy, The Morning After Dark. En degene die eh, opgelet hebben een beetje mee hebben gerekend en in de overzichten een beetje hebben zitten kijken. En dan het begin we gehoord dat er twee zittenblijvers waren. Er nu zo eh, twee platen nog te gaan zijn en we nog geen één zittenblijver gehad hebben. Die weten wel hoe laat het is. Want de top 2 is gewoon niet gewijzigd deze week. Net als vorige week op nummer 2 door Cheryl Cole, Fight for This Love. Oh. Wat een geweldige stem heeft deze dame toch. Je hoorde Sheryl Cole, Fight for This Love. Dezelfde nummer 2 dus als vorige week tijdens de Euro Breakdown. En ook de nummer 1 blijft gewoon zitten waar hij zat. Deja dat is dan de titel van de nummer 1 van Europa. In handen van Ina en Bob Taylor. Acht weken lang in de lijst van Europa. nog steeds de beste van Europa.